Michel Koenen met het NOS-journaal. De prijs voor warmte moet bij warmtenetten snel worden losgekoppeld van de gasprijs. Dat wil de ChristenUnie. Daarom dient de partij vandaag een voorstel in tijdens het debat over warmtenetten. Met warmtenetten worden huizen verwarmd met restwarmte van de industrie. Vorige week werd duidelijk dat corporaties aarzelen over de aanleg van nieuwe warmtenetten... omdat de energierekening voor huurders te hoog oploopt. Er is weinig hoop meer dat zes vermiste wegwerkers nog leven... na de instorting van een brug in de Amerikaanse stad Baltimore, dat zegt de politie. Als het licht is, dan gaat de zoektocht verder, onder meer met duikers. De brug, die 2,5 kilometer lang is, stortte in nadat een schip tegen een pijler was gevaren. 2023 was een rampjaar voor de vlinder in Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. Al negen jaar op rij zijn er minder vlinders. Niet alleen zeldzame en kwetsbare soorten nemen sterk een aantal af... maar ook voorheen veel voorkomende soorten als kleine vos en groot koolwitje worden steeds minder waargenomen. Er hangen drie nieuwe schilderijen van Vincent van Gogh in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het museum krijgt ze voor onbepaalde tijd te leen. Het gaat om de werken Stadsgezicht van Amsterdam, Oever met bomen en Korenveld. Van Gogh schilderde Stadsgezicht in 1885, vlak voordat hij het net geopende Rijksmuseum bezocht. En het Nederlandse elftal heeft de oefeninterland tegen Duitsland verloren. In Frankfurt werden 2-1 voor de gastheer van het EK voetbal komende zomer. De laatste keer dat Oranje van Duitsland verloor na een 1-0 voorsprong was in 1974. Toen verloor het Nederlands elftal de WK-finale in dat land met 2-1. De Oranje Internationals van toen zaten gisteravond op de tribune in Frankfurt. Het weer wordt eh, grotendeels bewolkt vandaag met in het oosten wat regen. Alleen in het westen vanmiddag soms wat zon. Het wordt vandaag een graad of 12.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 Ze willen daar protesteren tegen het mogelijk schrappen van het vroegpensioen. Agenten die kunnen dankzij die regeling voor zware beroepen... drie jaar voor hun AOW-leeftijd met pensioen. Het Nederlands elftal begint op het EK in Duitsland met een wedstrijd tegen Polen. Dat land bereikte het EK door na strafschoppen te winnen van Wales in de finale van de play-offs. Het weer grotendeels bewolkt met in het oosten wat regen. Alleen in het westen vanmiddag soms wat zon. Het wordt een graad of 12 vandaag.